mijn tranen niet. Jij vergat mij zo vlug, jij kwam niet meer terug, voorbij wat geluk. Nooit zal ik die avond meer vergeten. Jij keek me aan, ik dacht. je van mij bent weggegaan, woont in mijn hart een stille kraan. Ik heb door jou toch zo'n verdriet, maar je ziet mijn tranen niet. Jij vergat mij zo vlug, jij kwam niet meer terug, voorbij was geluk. Je gaf een kus en nam van mij toen afscheid. Je nam een hand en drukte die tegen je aan. Het was net als een verhaal zonder woorden. Maar jij bent toen voorgoed weggegaan. Een mooie droom ging snel voorbij, een ander loopt nu aan je zij. Sinds je back on the